Bij de actie kwam een bewaker om het leven. Volgens de Colombiaanse autoriteiten zit de Beweging FARC erachter. Cuellar zou kort na zijn ontvoering zijn gedood. De gouverneur was de afgelopen 23 jaar al vier keer eerder ontvoerd. Volgens zijn vrouw werd hij steeds vrijgelaten na het betalen van losgeld. Een groep schrijvers, historici en juristen roept de regering op de Indonesische onafhankelijkheidsverklaring van 17 augustus 1945 te erkennen. Onder andere Adriaan van Dis, Rudy Kousbroek, Hans Blom en Theo van Boven noemen het in een opiniestuk in kranten een onrechtvaardige historische nalatigheid dat Nederland vasthoudt aan 1949. Na vier jaren politieke en militaire strijd gaf Nederland in dat jaar de kolonie op. Dat gebeurde onder zware druk van de Verenigde Staten. Volgens de auteurs moet Nederland erkennen dat de onafhankelijkheidsverklaring van Sukarno en Hatta in 1945 een rechtmatige politieke daad was. De schrijvers van het opiniestuk zien het bezoek van president Jujonjo dit voorjaar aan Nederland als een mooi moment de onafhankelijkheidsverklaring van 1945 te erkennen. Slachtoffers van de gifgasaanvallen op Koerden in Noord-Irak en Iran eisen een schadevergoeding van Frans van Andraat. De Nederlandse zakenman zit een celstraf van ruim 16 jaar uit voor het leveren van grondstoffen voor mosterdgas aan het regime van Saddam Hussein. 16 slachtoffers eisen nu elk 25.000 euro van Van Anraad. Sommigen zijn blind, anderen hebben ademhalingsklachten en huidaandoeningen. Het gerechtshof en de Hoge Raad in Nederland weigerden dit jaar een schadevergoeding toe te kennen... omdat het vorderen van geld van Van Anraad te ingewikkeld zou zijn. daarom beginnen de slachtoffers nu een civiele procedure. Het weer bijna overal droog, het vriest een paar graden.